Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Hezbollah heeft vanuit Libanon 30 raketten afgevuurd op Israël. zegt het Israëlische leger. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De meeste raketten zouden zijn neergehaald. Eerder vandaag zei de leider van Hezbollah dat Israël een aanval kon verwachten... als wraak voor de dood van een hoge commandant van Hezbollah. Israël heeft vandaag verschillende plekken in Zuid-Libanon gebombardeerd. Hezbollah was toen het doelwit. En woon je in het Brabantse Bokstel, Liemt, Holland of Lennisheuvel, Let dan even op, want je moet het water uit de kraan drie minuten koken voordat je dat kan gebruiken. In het water is daar de E. coli-bacterie gevonden. Die komt voor in de darmen van mensen en dieren. door besmet eten of water kan die zogenaamde poepbacterie voor maag- en darmklachten zorgen. Op de A10 bij knooppunt Watergraafsmeer is een taxi tegen een pijlwagen geknald. Die stond daar vanwege een wegafsluiting. Nou, de chauffeur en een andere inzittende raakten daarbij gewond. Hoe dat ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse baanrenners hebben vanavond een Olympische gouden plak veroverd. De teamsprinters waren Groot-Brittannië te snel af. Dat levert ze niet alleen een gouden medaille op, maar ook een nieuw wereldrecord. Ja, <laughs> ongelooflijk, bizar. Onwerkelijk. Noem maar op. Buitenaardse. Verzinnen maar. Wat zeg jij? Buitenaardse natuurlijk. <laughs> In de andere ritten was het altijd echt wel details uitsmeren. En wat mij betreft was dit uh, vlekkeloos. Ja, en wat hem betreft blijft het ook niet bij één Olympische plak. Ze willen de volgende Spelen weer meedoen. Het weer op steeds meer plekken bewolking. In het zuidwesten kan het gaan regenen.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 Een walnootje. Misschien ook een blokje kaas. En mannen, gewoon een biertje. En geniet van de mooiste muziek. Bij ZFM Zandvoort. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. Goedenavond, lieve luisteraars. Ja, tot uh, eh, 12 uur vannacht. Weer heerlijke easy listening muziek. Bent u er klaar voor? In deze woelige wereld met uh, zoveel narigheid, oorlog en ellende. Dan is muziek het enige wat je opbeurt, toch? paese mio che stai sulla collina. Disteso come un vecchio addormentato, la noia, y il niente son la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà? Che sarà? Che sarà? che sarà della mia vita chi lo sa so far tutto oppure se niente da domani si vedrà e sarà sarà quel che sarà gli amici miei sono quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me cambiato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? musica di paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Que será, que será, que será. het eh, fenomenale stemgeluid van José Feliciano. Om maar, nog maar te zwijgen van zijn prachtige gitaarspel natuurlijk. Kessera. Ik ga meteen aan een eh, verzoekje beginnen voor Annemieke Vos. Die heeft gevraagd om een eh, nummer van Eros Ramazzotti. Musica E. la luce che rinasce coglierne i riflessi. Su. Piano. accorgo che, che tutto intorno a me, a me, musica è. Danza di tutti i tuoi respiri su di me, la festa dei tuoi occhi aperti. Eros die speciaal voor Annemieke Vos. En ik heb een beller. Goedenavond. Ah. Nee. ah, kraatsen, grazie, grazie. Hé, hey, Willem. Hey. Dat is al lang geleden. Kom eens staan, hè? Ja, ja. Uh, ça va bien? Uh, ja, Nou, dat kunnen we gewoon Nederlands doen, is wel beter. Hé, <laughs> hey, wat leuk dat je belt, joh. Ja, ik denk, wel eens even bellen, want... Eh, het is een tijd geleden. Ja, even kijken, want eh, ik moest eerst op beeld kijken hoe ziet er ook weer uit, maar het is er alweer, eh, alweer wel lachen hoor. Ja, ja. <laughs> want dan denk je toch, ja, ja, ja, god, ja, ja, nou. Ben een beetje zenuwachtig voor aankomende vrijdag, Willem? Nee, nee, absoluut niet. niet. Want uh, er is helemaal geen reden om daar nerveus voor te zijn of wat dan ook, omdat het gewoon een, een uitzending is en wordt en altijd al is geweest. ja, je zou kunnen zeggen, poer <laughs> Voerzang eh, en, en, eh, eh, en, de zang die kruipt waar het niet gaan kan, hè? Wat zeg jij? Je zang die kruipt waar het niet gaan kan. Bloed nou, waar het zo, niet zo kan. is het. Zo is het. En, ja, ik, ik heb wel genoten van de, van, de, van de zomerstop, dat wel. Ja. Maar uh, er waren een hoop luisteraars die zeiden van... kan het de volgende keer wat korter? <laughs> Oké. Dus jij eigenlijk een beetje op je zeg domme. Maar, ik zeg, uh, ik zeg, oude duif, die draait er ook nog als een keertje tussen eb en vloed. En tussen ramp en spoed. De woensdag, <laughs> die ja. dag. Ja. Ja, dat is ook wel wat anders, weet je. Goh, ja. <laughs> nou ja, maar goed, eh, het zit er weer op. De vakantie zit er weer op. Vrijdag gaan wij weer uh, eh, ouderwets beginnen met een, een onvervalste uh, Boys Back in Town. We, zullen het met z'n drieën moeten doen, want wat ik begrepen heb, is, zijn er geen gasten. Oké. Eh, maar dat geeft ook niet. en Dan kunnen wij rustig uh, in wennen weer en zo aan onze microfoonvrees eh, kwijtraken. En wij hebben, wij hebben toch wel een beetje last van. Tenminste, jij wel. Ja, constant. Constant. Ja, ik durf het helemaal niet. Ik kijk wel uit. Constantinopel, hè? Nee, dat is wel weer zo. <laughs> maar goed, eh, hoe ze hoe met jou verder? Even ja, eh, nou ja, eh, slechte mensen gaat altijd goed, zeggen ze. Dus, dus, nee, ik vraag hoe het met jou gaat. Ja, men, nou, redelijk, redelijk. Redelijk? Ja ik, jee, ja ik, weet niet of ik dat nou op de radio moet vertellen, maar... Nee, dat doen we, dat doen we vrijdag wel even. Ja, met nou- een kopje koffie en, en het koekje, het, het, ja, het nou, zijn, koekje. Dan zijn de luisteraars wel een beetje nieuwsgierig. Ik, ik had wat, ik had een, had, een vervelend eh, een, een, een hoofdkwaal, Willem. Ja, dat is geen gekheid hoor. op mijn achterhoofd had ik ineens ja, een soort roos, wondroos. Krijg je dat voor elkaar? Ja, dat is... Eh, te veel tussen de rozen gelopen. Hè? Eh, maar is het nou niet verstandig om thuis gewoon te gaan slapen... in plaats van het enge bos daar in Bloemendaal? <laughs> ja, ik denk het. Maar die kabouters allemaal daar. maar het is, het is nog niet helemaal... Het lijkt er ook te komen, hè? Ja, het is nog niet helemaal over, wil ik zeggen. Maar, maar eh, oh. nee, maar, maar wel draaglijk. Dus, dus eh, ik ben er op de been. Ik ben er op de been. Maar het is, dat is geen grapje. Dat is nee, het is geen grapje. Dat is echt waar. Echt, ja. heeft ook in alle kranten gestaan, Televisie geweest. Het is echt... Ja, Begin... voor bij mij is het ook niet helemaal goed gegaan natuurlijk in de vakantie. Oh, vertel. Nou ja, ik heb, ik, nou, ik heb dus een, uh, was een kassa was dat. heb ik gedaan via, zonder reclame te maken, AliExpress een bosvergroting gedaan. Oh. En eh, de komende twee weken kan ik niet zitten. Dus <laughs> het is niet goed gegaan. Oh, jee. ja, ik heb er ook niks aan doen. Hey, heb jij nog een leuk verzoekje voor, voor App en Vloed? Oh, vertel. Nee, of jij dat hebt. Oh, of ik dat heb? Ja. Uh, uh, god, oh god, daar mag ik even over nadenken. Weet je wat, dat app ik je wel eventjes. Oh, dat, is goed. want eh, als kan ik het jou vertel, ben je toch kwijt zometeen. Kan je het ook via Messenger doen, want dat heb ik aanstaan namelijk. Nee, nee, ik gebruik alleen maar Messenger, hè, want wat is alles met de duur? Dat, eh, ja. <laughs> Nee, dat is goed, vriend. Ik, uh, ik, ga, ik ga er even voor je regelen. Hartstikke mooi. In ieder geval, eh, in ieder geval de groeten aan alle luisteraars. En eh, ja, wat vrijdag betreft, komt allen, zou ik zeggen. Ja, en Willem, jij weet wel dat Paul McCartney, die zong in die eind jaren 60... Oh, hoe heet dit nummer nou? All my, nee, I give you all my love, all my love. Ja, ja. I give you all my love. Ja, maar dat was met de Beatles, hè? That's all I do, ja. Ja, maar ja, nee, ja, nee, maar ik weet wel wat je bedoelt. Ja, nou, dat doet Barry Manilow speciaal voor jou nu. Alvast een verzoekje extra. Nou, hartstikke eh, fijn. Eh, ja, eh, dat doet hij voor jou dunnetjes Barry, over. zal ik Berry zo meteen de linkje even sturen over die bosverrood, die misschien wel heet, ook wel. <laughs> Oké, okay, Willem, bedankt voor het bellen. Vriend, zie vrijdag. Houdoe. Houdoe, hoi. that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. And I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings I love her. A love like ours will never die as long as I have you near me.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 Darling, be home soon. and talk of all the things we did today. Here and laugh about our funny little ways while we have a few minutes to breathe. And I know that it's time you must leave. So, darling, be home soon. I couldn't dare to wait an extra minute if you don't. My darling, be home soon. Darling, be home It's soon. not just these few hours, but I've been waiting since I toddled for the great relief of having you to talk to. Association. Ja, Darling, be home soon. We gaan genieten van Marvin Welsh Far. Farr. Het gaat over een klein roodborstje, Tiny Robin. gitarist van de Shadows en Bruce Wells. Eveneens Shadow-gitarist aangevuld door eh, John Fair, de voormalige liefde van uh, Olivia Newton-John... die het eh, trio Marvin Wells en Fair vormde... en daar een aantal grote hits mee scoorde, waaronder Fateful. en ja, Tiny Roman in een mindere mate... maar wel een prachtig nummer om te draaien. En dat geldt natuurlijk ook voor Alan Jackson met Remember Ren. En dat draai ik natuurlijk voor mijn vriend en collega Willem Bruist. Willem, ik, eh, ik hoop dat hij goed doorkomt door de, door de speakers. Hier komt hij. Alan Jackson, speciaal voor jou. saw you, and time stood still. And love was all we knew. You were the first, so was I. We made love hard. We lived and learned life through curves. There was joy, there was hurt. assemble, rearranged. We came together, fell apart, and broke each other's hearts. luistert naar Tussen App en Vloed, En eh, ik ben Cheryl Duif. En af en toe gebeurt het in je leven. Dan komt er zo'n kippenvelnummer voorbij. Remember When. Fantastisch. Eh, eh, natuurlijk van Alan Jackson. En ja, er zijn muzikanten die, die zijn voor eeuwig in onze muzikale harten gesloten. Dan heb ik het over Willem Bruis en mijzelf. Want we hebben wel een beetje dezelfde smaak. En Willem heeft meer kennis van muziek. Dat wil ik wel toegeven. <laughs> Die graag, maar ik geef het toe vooruit. <laughs> Nee Willem, eh, dank voor het verzoekje, want eh, ik heb genoten.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 Eh, ik mocht niet veel zingen. Ja, ik mocht wel stemmetjes meezingen. Maar eh, ja, Ruud nam het leven deel van de solo-nummers voor zijn rekening. Maar Constantly, dat mocht ik dan, mocht ik dan kwelen door de, door de microfoon. Voor zover dat om aan te horen was, luisteraars. Nou, vroeger wel. Dat gaat nu iets minder. De stemman hebben een beetje, die zijn een beetje ongetraind geraakt. Een stemband is een spier, die moet je trainen. Dan moet je heel veel zingen. Anders dan raak je hoe zeg je dat? De, de brochure raak je kwijt over je stemgeluid. Ja, nou, eh, eh, eh, als je zo langs de Nederlandse kust wandelt, luisteraars, in Zandvoort bijvoorbeeld, dan is het zand aardig wit, toch een beetje gelig. Maar kom je bij Berg in de buurt, of Egmond, dan is het zand fantastisch wit. Maar als Stef Bos het zingt, ja, dan is het volkomen wit zand. Voor mijn vriend Wim. waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt. In de armen van de baai, waar die zuidoost waait. En ik volg mijn schaduw langs een eindeloos strand. Tot de zon ondergaat in het binnenland in wit zand. In wit zand. Waar je voelt dat er niets is gemaakt om te blijven. Waar je omkijkt en ziet hoe je sporen verdwijnen. Want de golven die komen en de golven die gaan. En de zee die beweegt in de maat van de maan. In een land waar de toekomst vecht met het verleden. Ver van hier, in onrustige steden. Ver van dit strand, in wit zand. In wit zand, in wit zand. En ik loop door jaren langs een eindeloos strand. En ik probeer te verklaren hoe ik hier ben beland. Hoe sterk is het toeval? Hoe sterk is het lot? Ben ik wie ik zijn wou? Is het dit wat ik zocht? En ik praat met de zee. En ik praat met de doden. En ik mis soms een God om in te geloven. Zoals toen ik klein was, vlak voor het slapen wist dat er iemand over mij waakt. Nu sta ik hier s'nachts, kijk naar de sterren. Weet niet goed meer wat ik moet zeggen. Ik voel me soms moe, voel me soms leeg. Hoe langer ik leef, hoe minder ik weet. Hoe minder ik denk, in goed en in kwaad. In waarheid en leugen, in liefde en haat. Geef mij maar de wolken geef mij maar de lucht. Ik kan er uren naar kijken. Misschien is dat het geluk. Misschien ligt daar het geluk. Waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt in de armen van die baai, waar die Zuidhoos baai. Ja, Stef Bos, Wit Zand. Een artiest waar we eh, in Nederland eh, trots op mogen zijn, luisteraars. En eh, wat mij betreft ook buiten Nederland misschien wel een beetje uh, bedoeld voor mensen die ook de Nederlandse taal eh, goed verstaan en begrijpen. Alhoewel dit in Frankrijk eh, waarschijnlijk ook, hoewel het in het Nederlands gezongen wordt, prachtig zou klinken. Stef Bos, wat een artiest. Fantastisch. Ehm, wat had ik nog meer voor u klaarstaan? Nou, een hele hoop eigenlijk. Ik ben ook grote fan luisteraars, en dat weet Willem ook wel van niemand minder dan onze eigen, hoe noemen we er ook weer? Hoe noemen we er ook weer? Joni Mitchell natuurlijk. En dat is de schrijfster van Both Sides Now. En zijn ver Talk dat ook. Want Houston heeft dat onder andere ook gezongen. Die had er een hit mee. Maar Joni Mitchell, ja, die heeft er een eh, hele mooie uitvoering van.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 The dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way. But now it's just another show and you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. Tears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way.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 Gepresenteerd door Charles Duif bij ZFM Zandvoort. Ja, voor de mensen die me kennen, die eh, weten ook dat ik eh, een grote fan ben van Art Garfunkel. Ik ga een nummer draaien wat niet elke dag voorbij komt. Yo soy de la viña, na miseria. Art Carfunkel met Feuille O. Ja, dat eh, is een langere titel. Die ga ik niet helemaal opkwelen. Mannen, hebben jullie je kamer goed opgeruimd vroeger? Nou, luister naar de Beach Boys. de kamer van de Beach Boys, The Room, ja, die was eh, netjes opgeruimd. Dat heb ik begrepen uit de tekst in ieder geval. Als het gaat om je vrienden, dan moet je eens luisteren naar uh, eh, Cilla Rombly samen met Willeke Alberti. Over de liefde van je vrienden. De liefde van je vrienden sleep je overal doorheen. De liefde van je vrienden helpt, ook al heb je er maar één. De liefde van je vrienden maakt dat je nooit echt eenzaam bent. De liefde van je vrienden geeft je moed. Jullie zijn altijd dicht bij mij. Jullie zijn er altijd voor mij. Vertellen ook de waarheid. Hoe hard die soms kan zijn. Jullie hebben me vaak verwend en nemen mij zoals ik ben. Wat er ook gebeuren mag, ik zal er altijd zijn. Ja, het eerste uur eh, van eh, Tussen App en Vloed zit er weer de op, luisteraars. Ik moet er zo uit, dus ik eh, sluit af met een stukje instrumentaal van Enya. Dat heet Only Time. En wat dat betreft, luisteraars, ben ik blij dat u nog een vol uur met mij samen kunt genieten van heerlijke easy listening muziek bij Tussen App en Vloed.